Levi van Eck met het NOS-journaal. In België zijn meer dan 40 mensen gewond geraakt bij een valpartij in een wielerwedstrijd. Omroep VRT meldt dat de slachtoffers verspreid over de weg lagen... waardoor andere deelnemers niet meer konden passeren. Volgens een getuige waren sommige fietsen gebroken... lagen mensen langs de kant van de weg en waren meerdere ambulances aanwezig. De organisatie heeft de wedstrijd ten zuiden van de stad Charleroi geannuleerd... omdat alle beschikbare hulpdiensten nodig waren bij de valpartij. De politie heeft de weg afgezet. Een terroristische groepering die banden heeft met Al-Qaeda... zegt 70 militairen te hebben gedood in Benin. Dat is het hoogste aantal in jaren. De militairen zouden bij aanvallen op twee militaire posten... in het West-Afrikaanse land zijn omgekomen. Benin en buurlanden Burkina Faso en Togo... zijn sinds 2017 regelmatig doelwit van jihadistische aanvallen. Drie jaar geleden verlieten de laatste Franse militairen de regio... Zij hielpen de lokale legers in de strijd tegen moslimextremisme. Koploper Ajax heeft in de Eredivisie een zware nederlaag geleden tegen FC Utrecht. In de Galgenwaard waren de Utrechters met, Utrechters met 4-0 te sterk. Het was de eerste nederlaag voor de Amsterdammers sinds 8 december. Toen werd met 2-1 verloren uit bij AZ. Ajax staat nog wel 9 punten voor op de nummer 2, PSV... Maar de club uit Eindhoven heeft een wedstrijd minder gespeeld. De Amstel Gold Race is bij de vrouwen gewonnen door Misha Bredewold. De 24-jarige Amersfoortse reed bij de laatste beklimming van de Kouwberg weg bij Ennen van Dijk... en boekte haar eerste grote zege als wegwielrenster. Van Dijk eindigde als tweede. Puk Pietersen greep bij haar debuut in de Nederlandse wielerklassieker het brons. De finish bij de mannen wordt verwacht rond kwart voor vijf. Het weer zonnig en gaat of 18. Vanmiddag raakt het vanuit het zuiden bewolkt en dan kan er ook een bui vallen.